Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De gegevens van meer dan een half miljard Facebook-gebruikers liggen op straat. Bij een groot datalek zijn onder meer telefoonnummers, namen en woon- en e-mailadressen uitgelekt. Die zijn nu openbaar gemaakt op een hackersforum. Criminelen kunnen met die gegevens proberen om mensen op te lichten via WhatsApp. Bij het lek zitten ook gegevens van dik 5 miljoen Nederlanders. In Indonesië is een zoektocht aan de gang naar 17 vissers. Gisteren botste een vissersboot tegen een groot vrachtschip en ging de bemanning overboord. 15 mensen konden al uit het water worden gered, maar de rest van de groep wordt dus nog gezocht. En een groep studenten in Den Haag heeft vannacht niet zo lekker geslapen. Er werden studentenhuizen ontruimd na een brand. Een van de huizen is tijdelijk onbewoonbaar. Meubels die in de fik stonden zijn door de brand weer nat gespoten en op straat gegooid. En in het Zuid-Hollandse Alblasserdam zitten voorlopig geen filmliefhebbers, maar gamers onderuitgezakt in bioscoopstoelen. Nu er geen films mogen draaien, kunnen gamers in een lege bioscoopzaal potjes FIFA of Fortnite spelen. Daar kunnen Rafael en zijn oom wel aan wennen. Zo cool en... Uh ja, is wel tof. Gewoon. Echt wel heel anders dan thuis voor ja, Zeker. Super geluid en een heel groot beeldscherm en het is een hele ervaring apart. En ze zijn niet de enige. Een hoop gamers hopen in de toekomst nog in die bioscoopzalen te gamen. Zolang we de bioscoopzalen niet nodig hebben voor de films, blijven we dit zeker doen. Absoluut. En er is ook al wel heel veel vraag, blijven we dit ook doen als we wel weer films mogen vertonen? En dat zal het niet meer elke dag zijn, maar we gaan zeker kijken of we dat in kunnen plannen. Ja. Urenlang spelen is er trouwens niet bij. Bezoekers mogen maximaal een uur en 20 minuten gamen. En het weer nog, veel wolken, maar wel droog. En vanmiddag is er wat zon bij 9 tot 11 graden. Morgen is een ander verhaal met hagel en natte sneeuw.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 Good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning. Sell it, Ma, sell it. Good morning, my Een heel goedemorgen. Dit is CFM Jazz. Welkom aan iedereen in Zandvoort, maar ook in buiten Zandvoort. En met name ehm, ook een aantal goede luisteraars, goede bekenden van mij in IJsselstein. Vandaag een beetje een speciale uitzending voor mij, eh, want het is namelijk mijn honderdste uitzending. En dat is, eh, ja, is natuurlijk wel een klein jubileumpje. We archiveren al deze uitzendingen, dus ik heb ook eens teruggezocht van... hebben we die uitzending nog? En ja hoor, ik heb hem gevonden. En zo klonk het in ehm, januari 2012. Goedemorgen, luisteraars ZFM Jazz. Vandaag weer eh, helemaal eh, gereed met een mooi programma en een nieuwe presentator. Naast David Habig, die vandaag de techniek doet, en ondergetekende Peter den Boer... hebben we ook Jeroen van Sluisdam, die ehm, gelijk met de neus in de boter valt. Want hij ons gaat vertellen over de, dit nummer wat we net gehoord hebben en de volgende nummers. Welkom Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Dank ja, dat was 2012. Voor vandaag heb ik een eh, selectie gemaakt van eigenlijk mijn mooiste nummers... die ik ben tegengekomen in deze eh, ruim negen jaar al inmiddels. Natuurlijk kan ik ze niet allemaal draaien en moest ik een, eh, een keuze maken. En het eerste nummer wat ik klaar heb staan is van eh, Donald Byrd. komt van zijn album The Creeper uit 1967. En het heet I Will Wait For You. Wait For Helaas is het nummer te lang om helemaal te draaien. Ik heb eh, een hele volle lijst voor vandaag. Nog veel meer mooie nummers. En daarom zal ik er een aantal vandaag eh, ja, niet helemaal kunnen draaien. Overigens, ik had het net al even over het archief van CFM Zandvoort. Wist u nou een keer een uitzending en wilt u graag terugluisteren? Dat kan. Een paar dagen na de live-uitzending eh, kunt u ze terugvinden op internet. En via onze website van CFM Zandvoort kunt u dat archief eh, vinden en kunt u elke uitzending van de afgelopen jaren eh, terugluisteren. En zoals u hoorde zelfs de uitzendingen tot in 2012, eh, 2011. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Sonny Rollins. Het komt van een verzamelalbum, de Complete Prestige Recordings... en het heet Roundabout Midnight. met Roundabout Midnight. De volgende die klaar ligt is John Coltrane. Ja, zoals ik al eh, vaker heb uitgelegd... het maken van een jazzprogramma is een ontdekkingstocht door de tijd. En er zijn vele grote artiesten geweest met heel veel mooie nummers. Dus ik heb vandaag een selectie gemaakt van ja, een aantal eh, artiesten... met, eh, met een nummer die ik heel mooi vind van hun repertoire. En John Coltrane is ook zo'n artiest die prachtige nummers heeft gemaakt... En daarvan ga ik draaien Stardust van het gelijknamige album Stardust uit 1958. U luistert naar John Coltrane met Stardust. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Ben Webster. Hij komt natuurlijk vaak voorbij in eh, CFM Jazz. Hij heeft prachtige nummers gemaakt. En een daarvan is Chelsea Bridge. het komt van zijn album The Soul of Ben Webster. Dat was Ben Webster. Natuurlijk ben ik ehm, gek op melodieuze trompetsolo's en saxofoonsolo's. En die hoort u natuurlijk regelmatig terugkomen in dit programma. Maar er zijn ook een aantal zangeressen die, eh, ja, die eh, op mijn favoriete lijstje staan. En een daarvan is Melody Cardot. Zij begon met albums echt in de jazz. Is een beetje richting de folk en de alternatieve pop gegaan. Maar er zit altijd wel een jazzklank in haar, eh, in haar albums. En ik kwam laatst haar nieuwe album tegen van vorig jaar. Daar nou, komt ze weer een beetje terug richting de jazz. Daar ga ik op, in een andere uitzending op terugkomen. Maar voor vandaag heb ik gekozen van een nummer... Een live nummer van een, eh, een van haar oudere albums. Het heet Live in Soho. En het nummer wat ik ga draaien heet Worrisome Heart. Melody Cardo. So they said for us to mix up some old and some new, and so this is a song from the last record, Worrisome Heart. here worrisome heart to claim. Ricardo met Live in Soho. In die ontdekkingstocht in de afgelopen negen jaar... ben ik eh, ook een aantal eh, artiesten tegengekomen... Die, waarvan ik niet eerder had gehoord. En een daarvan is Gianluigi Trovesi. Hij is Italiaans natuurlijk met zo'n naam. En hij heeft een uh, live album opgenomen in 2007. Dat heet Live at Casa del Jazz. Daarvan ga ik draaien Rina I en naast Gianluigi Trovesi op klarinet en altsax... Uh, op dit album speelt Enrico Tra Rava mee op trompet. Rina e Vigilio... Oh, mijn Italiaanse moet ik aan oefenen. Rina e Vigilio John Lee... Oh, ik ben Italiaans. John Licci Trovesi met Rina e Vigilio. En wat is het toch heerlijk om weer eens live nummers te horen. Het volgende nummer wat klaar ligt is van Enrico Rava, de Italiaanse trompetist. Hij heeft een ehm, eh, tribute gedaan eh, voor Miles Davis. Het album heet eh, Place Miles Davis. Het komt uit 2004. En natuurlijk zijn er vele covers gemaakt van, van dit nummer. Maar dit was er eentje die er eh, voor mij in ieder geval uitsprong. Blue in Green van Enrico Rava. Rico Rava met Blue in Green. Ik ga verder met Archie Shepp en Horace Parlan. Van het album Trouble in Mind uit 1980 ga ik draaien ehm, Going Down Slow. Down Slow met Archie Shep en Horace Parlan. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van dit uur van CFM Jazz. Natuurlijk ben ik eh, na het nieuws van 11 uur weer terug met nog veel meer mooie nummers. Het laatste nummer voor eh, dit uur is van Carmen McRae en Dave Brubeck.